De oppositie beschuldigt de regering ervan hulpkonvooien die op weg zijn naar de belegerde stad tegen te houden. Een Nederlandse pater luidt in een filmpje op YouTube de noodklok over de toestand in Homs, waar hij al 45 jaar woont. Hij zegt dat moeders er op straat zoeken naar eten voor hun kinderen. De verdachten van de examenfraude bij Ibn Galdoen dreigen dubbel te worden gestraft... omdat ze ook al werden uitgesloten van het eindexamen. Dat zeggen hun advocaten tegen het proces tegen de elf verdachten. De advocaten eisen daarom dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk wordt verklaard. Ook willen ze dat de zaak wordt uitgesteld, onder meer omdat de voorbereidingstijd te kort zou zijn geweest. Twee Aziatische vrouwen zijn naar het college voor de rechten van de mens gestapt... omdat ze geen babymelkpoeder mochten kopen bij ethos en kruidvat. De vrouwen voelen zich gediscrimineerd. De laatste tijd dreigde er een tekort aan melkpoeder... doordat Chinezen op grote schaal Nederlandse babymelkpoeder opkochten. Chinezen hebben na het, na het melamine-schandaal in 2008 weinig vertrouwen meer in hun eigen fabrieksmelk. De Nederlandse winkels namen erop maatregelen. Zo mochten mensen vorig jaar in veel winkels nog maar een beperkt aantal pakken melkpoeder kopen. Het college College voor de Rechten van de Mens, voorheen de Commissie Gelijke Behandeling, behandelt de zaak donderdag en doet in maart uitspraak. De overname van Ziggo door Liberty Global zal banen kosten. Dat heeft de financieel bestuurder van Ziggo gezegd. Om hoeveel banen het gaat is nog onduidelijk, maar er zullen waarschijnlijk ook gedwongen ontslagen vallen. Liberty Global is het moederbedrijf van UPC en wil Ziggo daarmee samenvoegen. Het nieuwe bedrijf gaat Ziggo heten met het hoofdkantoor in Utrecht. Het weer, de zon schijnt af en toe, maar er vallen ook buien, soms met natte sneeuw, hagel en onweer. Het is 3 tot 6 graden. Morgen vooral in het westen soms regen, in de rest van het land meer zon.